Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Den Haag is een leider aangehouden. De man van 29 wordt ervan verdacht dat hij in Syrië heeft gevochten. Hij had teksten bij zich waarin wordt opgeroepen tot terreurdaden. Afgelopen zaterdag werd bekend dat van twee gezinnen uit Huizen het paspoort is afgepakt... omdat ze wilden afreizen naar Syrië. Het stoffelijk overschot van de piloot van vlucht MH17 is in Maleisië met militaire eer te rusten gelegd. Militairen overhandigden de kleine kist met de gecremeerde resten aan de zoons van de piloot. Het stoffelijk overschot was eerder vandaag naar Maleisië gevlogen, samen met de resten van acht andere Maleisische slachtoffers, onder wie ook de co-piloot. Minister Schippers gaat kijken of het takenpakket van de Nederlandse Zorgautoriteit moet veranderen. Ze is het eens met de kritiek van de commissie Borstlab, die erop wijst dat de NZA een dubbele taak heeft. Het opstellen van regels voor ziekenhuizen en verzekeraars en de controle erop. Schippers gaat zich beraden op de vraag of deze bundeling van taken waarschijnlijk een stuk hoger, omdat veel mensen door familie worden opgevangen. In Den Haag is een jihadstrijder aangehouden. De man van 29 wordt ervan verdacht dat hij in Syrië heeft gevochten. Hij had teksten bij zich waarin wordt opgeroepen tot terreurdaden. Afgelopen zaterdag werd bekend dat van twee gezinnen uit Huizen het paspoort is afgepakt... omdat ze af wilden reizen naar Syrië. Een Nederlands-Belgisch echtpaar heeft een boete gekregen van de kansspelautoriteit. De twee organiseerden een loterij met een villa in Zuid-Afrika als prijs. Maar ze hadden daarvoor geen vergunning. Na verschillende waarschuwingen heeft de kansspelautoriteit het echtpaar een boete van 80.000 euro gegeven. Het echtpaar gaat daartegen in beroep. Volgens hen is de loterij een buitenlandse constructie die niet onder de Nederlandse wet valt.